Met, Met. nu ZFM Jazz. tweede uur van deze CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Dit was een van de nieuwe big bands in Amerika. Met een ook vreemde naam, Gordon Goodwin's Big Fat Band. En het was een nummer waarvan eigenlijk bijna elke noot was gearrangeerd. Het in stand houden van een big band is natuurlijk een eh, groot financieel avontuur. Maar pianist eh, Gordon Goodwin slaagt daar tot nog toe wonden wel goed in. Misschien wel door de opvallende arrangementen, zoals de vertolking van het net gedraaide Attack of de Killer Tomatoes. En dat heeft niets te maken met de EHEC-bacterie. We duiken even de romantische jazz in, met het ooit befaamde duo trompetist Art Farmer en tenorsaxofonist Benny Golson, Like Someone in Love. En mag gedanst worden. stop to think oh, about the weather, my sweet. Ooh, what about the weather? Oh, this little dream might fade away. There I go, talking out of my hand again. So, baby, won't you come and put our two hearts together? Cause that would make me strong and brave. Oh, when we are one, I'm not afraid cloud up above us. Come on and let it rain. I know these hearts together will endure a hurricane. Come on, let me love you and give relief from that awful misery. What is all this talk about loving me, my sweet? I am not afraid, not anymore, not like before. Can't you understand me? Now, baby, please oh. pull yourself oh. together, baby. Oh. Do it very soon. Oh yeah, my heart's on fire. Come on and take me. I'll be what you make me, my darling, my sweet. Ooh, baby, you make me feel so good. state of mind. Oh, I'm so tired of living without you, never knowing what love is all about. Hank Moody, you come in, now, boy, you come blow now, cause I'm a fool. Dat was alweer muziek van Nederlandse bodem. Moody's Mood for Love gezongen door het koor Vocalicious, dat geïnspireerd wordt door jazzgroepen als New York Voices, Take Six en Manhattan Transfer. Moody's Mood for Love is een song uit 1949 van saxofonist James Moody, maar gebaseerd op de song I'm in the Mood for Love uit 1935. Ik pak er nog maar even een big band bij. De band van pianist Stan Kenton, bekend om zijn geluidsexplosies en het dramatische pianospel van de leider zelf. Drie jaar voor zijn dood trad Kenton met zijn band op in Keulen. En van dat optreden het nummer Send in the Clowns. so pretty I feel pretty and witty and bright I'm so pretty I hardly can believe it's real I feel charming, oh so charming It's alarming how charming a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning, oh so stunning. Feel like running and jumping was dit nog eens de onvergetelijke jazzzangeres Sarah Vaughan. Met een nummer dat merkwaardig genoeg ook op haar repertoire stond. I Feel Pretty uit eh, The West Side Story. Eigenlijk kan ik zelf ook nooit genoeg krijgen van deze zangeres die een bereik van bijna vier octaven had. Ik draai er lekker nog eentje. Sarah Vaughan met Words Can't Describe. can describe the dreams that you've made come true. de soepele swing van tenorspeler Zoet Sims anno 1977. Sims speelde in enkele grote bands en maakte vooral naam als een van de Four Brothers in de band van Woody Herman. In de jaren 50 en 60 had hij samen met altist Al Cohn enorm veel succes met hun quintet. En hij was in zijn jaren een van de beste swingers. Hier speelde hij met een eigen combo, Only a Rose. Terug naar Jazz uit Nederland maar de in Cameroen geboren, nog in Maastricht opgegroeide Nitsham Rosie, die in 2008 debuteerde en inmiddels meerdere albums heeft volgezongen. Hier is zij met Again and Again. coming was dit weer eens de invloedrijke Japanse sopraan en alt-saxofonist Sadao Watanabe. Hij heeft inmiddels meer dan 50 albums volgeblazen. En hier hoorden wij hem in Como Vai. Terug naar Nederland, met een opname van Diederik Rijpstra. Hij wordt eh, genoemd ja, een van de meest talentvolle en hoopvolle trompetisten van ons land momenteel. Hij stuurde in 2009 af aan het Conservatorium van Amsterdam en woont momenteel in New York waar hij lessen volgt aan de New School for Jazz and Contemporary Music. Trompetist Diederik Rijpstra bevindt zich in de jaren des onderscheids, maar heeft al een eigen geluid, zowel in zijn spel als in zijn composities. We gaan luisteren naar zijn eigen werk Wampum van zijn vorig jaar verschenen gelijknamige album. dying butterflies That's how she cries A young naive and long-legged girl Lost in this world He said, You're the almighty angel I just long for. A powerful princess I want to write songs for. And so she listened resist him. life's strange mysteries. Girl. de Deense jazzzangeres Cecily Norby. Zij was eh, van oorsprong afkomstig uit de rockwereld en heeft tegenwoordig een bijzonder repertoire. Op muziek van Claude Debussy zong zij haar eigen tekst, The Tears of Billy Blue. Afkomstig van haar vorig jaar verschenen album Arabesque. Ja, en dit is het eind van deze CFM Jazz. Volgende zondag ben ik er weer, dan zet ik alles op haren en snaren voor vandaag neem ik afscheid met cornetspeler Ned Adderley.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 Volgens een exit poll is premier Abhisit ruim verslagen. Taksins partij, die bij de verkiezingen door zijn zus wordt geleid, zou zo'n 300 van de 500 zetels hebben behaald. Taksin werd in 2006 door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote achterban gehouden. Zijn aanhangers, de zogeheten roodhemden, eisten vorig jaar bij maandenlange protesten het aftreden van Abhisit, omdat hij onrechtmatig aan de macht zou zijn gekomen. Ook vinden veel Thai dat Abhisit te weinig heeft gedaan voor de armen. Bij de volksprotesten vielen ruim 90 doden. Het is nog onduidelijk of Taxi na de verkiezingszegen uit ballingschap mag terugkeren naar Thailand. Het Internationaal Monetair Fonds is blij met het besluit van de eurolanden om Griekenland een noodlening van 12 miljard euro te geven. Het IMF moet officieel nog instemmen met de lening en dat zal aanstaande vrijdag gebeuren. Griekenland kan door de lening de komende maanden aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. De Griekse minister van Financiën benadrukt in een reactie dat het omvangrijke pakket bezuinigingen dat afgelopen week werd goedgekeurd door het Griekse parlement snel moet worden doorgevoerd. De eerste tropische storm van het seizoen in het Caribisch gebied heeft in Mexico aan zeker elf mensen het leven gekost. Arlene kwam afgelopen donderdag aan land. De stormkracht viel nog wel mee, maar Arlene heeft veel wateroverlast veroorzaakt, waardoor bijna 300.000 Mexicanen zijn getroffen. Vooral de deelstaat Hidalgo kreeg het zwaar te verduren. Daar vielen de meeste doden en daar is de materiële schade het grootst. Het weer in het zuidwesten flinke zonnige periode. In het noordoosten bewolkt met kans op wat regen. Middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. E op de A2 Amsterdam richting Den Bosch staat file tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn 3 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.